Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het treinverkeer, vooral van en naar Amsterdam en Schiphol, is er nauwelijks treinverkeer. De NS zegt wel dat iedereen op zijn bestemming zal komen, met de trein of met aanvullend vervoer. Na de grote stroomstoring van de afgelopen dag reden er pas weer treinen vanaf het eind van de middag. Amerikaanse Amanda Knox is definitief vrijgesproken van moord. Ook haar ex-vriend Rafaele Solicito gaat vrij uit. Knox en haar ex werden jarenlang verdacht van de moord op studenten Meredith Kircher in 2007 in Perugia. Een precieze rol is altijd onduidelijk gebleven. Italiaanse rechters hebben vijf keer naar de zaak gekeken. Maar na deze uitspraak van het Hof van Cassatie is een hoger beroep niet meer mogelijk. Acta en de Munnik hebben bij hun afscheidsconcert een lintje gekregen. De zangers Paul Acta en Paul de Munnik kregen de onderscheiding bij het concert in Carré van minister Bussemaker. Dit weekend en maandag speelt het duo nog in Amsterdam. Daarna is het klaar. De twee kondigden vorig jaar al aan dat ze als duo zouden stoppen. Thomas Akda en Paul de Munnik kwamen elkaar tegen op de Kleinkunstenacademie in 1989. Ze maakten theaterprogramma's en scoorden in 1998 hun grootste hit met het nummer Niet of Nooit Geweest. Het EK-kwalificatieduel Montenegro-Rusland is na de rust gestaakt bij de stand 0-0. De scheidsrechter legde de wedstrijd al in de eerste minuut stil... nadat de Russische doelman Akinfeev was getroffen door een vuurpijl uit het publiek. De keeper werd met een brancard van het veld gedragen. De wedstrijd werd na een half uur ervat met een andere Russische keeper. In de 67ste minuut ontstond er een vechtpartij. Daarbij werden vanaf de tribune weer dingen op het veld gegooid... waardoor de scheidsrechter het duel definitief staakte. Het weer, brede opklaringen met temperaturen rond het vriespunt en uitgebreid vorst aan de grond, plaatselijk mist. Morgen eerst wat zon, maar al snel vanuit het westen bewolking met in de middag en avond regen.